Correspondent Gimbal Duk, wat weten we nu? Ja, het centrum van München, in de buurt van het Centraal Station, vond vanochtend een protestmars plaats van vakbond Verdi. En eh, daar ter hoogte van een druk kruispunt is de auto op de demonstranten ingereden. De, de Bayerische Groenvonk meldt op basis van een ooggetuige dat die auto dat bewust deed. Onduidelijk waar die persoon dat precies op eh, baseert. En andere ooggetuigen melden bij de, de, omroep ook dat die bestuurder vervolgens is neergeschoten door de politie eh, en opgepakt is. Er klinken weer iets positievere geluiden over het staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Hamas wil niet dat de deal klapt, staat in een verklaring. Ze zeggen zaterdag weer Israëlische gijzelaars vrij te laten, zoals afgesproken. Als dat gebeurt, dan blijft de deal volgens Israël overeind. Wie in Brabant woont en een vakantie heeft geboekt naar een ver land... moet er rekening mee houden dat het lastig kan worden om een reisvaccinatie te halen. Door personeelstekorten bij de GGD is het moeilijk om een afspraak te maken. En op de locaties in Helmond en Eindhoven worden de rest van het jaar zelfs helemaal geen reisvaccinaties meer gegeven. En als je morgen met je grote liefde uit eten gaat, dan kun je hem zomaar tegenkomen. De hartjeskomkommer. Telers laten deze speciale komkommers groeien met behulp van een mal, overgewaaid uit Japan. Die hebben ze vaak ingezet. Bijvoorbeeld met de vierkante watermeloen. Maar de techniek is hetzelfde. De transparante mal die om het, in dit geval jonge komkommertje wordt gelegd. Die komkommer die groeit verder in die mal en krijgt dan vervolgens die vorm. Maar hij is wel klein. Hij is net een slag, eh, ja, een flinke slag kleiner dan een normale komkommer. En dat heeft ook nog wel wat voordelen. Want de smaak is dan ook wat geconcentreerder en hij is wat krokanter. Nu nog een uh, liefde vinden. Ja. <laughs> de hardvormige komkommers zijn niet in de supermarkt te koop... maar zijn alleen in sommige restaurants te krijgen. Het weer opnieuw een wisselend dagje met veel grijs. Op sommige plekken kans op regen of sneeuw.